12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Italiaanse regering overweegt vergaande en dwingende maatregelen... om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Blijkt uit een uitgelekte concepttekst. Het plan roept Italianen met klem op... om de Noord-Italiaanse regio Lombardije te vermijden. Mensen moeten er alleen nog in of uit als dat strikt noodzakelijk is. Dat advies zou ook gelden voor elf provincies in omliggende regio's. In die gebieden zouden zwembaden, musea en sportscholen hun deuren sluiten. Het definitieve besluit kan nog wel van de verspreide tekst afwijken. Een hotel in de Chinese stad Guangzhou is ingestort. Mogelijk verbleven er besmette coronapatiënten in quarantaine. Volgens Chinese media zijn 70 mensen bedolven onder het puin. 37 mensen zijn gered. Het hotel werd gebruikt als opvang voor mensen die met coronapatiënten in contact waren geweest. Op een Nel cruise schip in Egypte zitten meer dan 150 passagiers in quarantaine. Bij 12 mensen is het coronavirus geconstateerd. Mogelijk komt er een verbod op blusschuim waar PFAS in zit. De Europese Commissie onderzoekt of zo'n totaalverbod mogelijk is. Door strengere regels rond PFAS kwam de bouwsector eind vorig jaar voor een deel stil te liggen. Vraag is wel hoe in de toekomst grote chemische branden geblust moeten gaan worden. Daarbij wordt nu blusschuim met PFAS gebruikt die een film over de vlammen legt. Voor die blusmethode bestaat nog geen goed alternatief. In de eredivisie heeft Ajax vanavond met 3-1 gewonnen van Heerenveen. Na de rust sloeg de club binnen zes minuten drie keer toe... met twee doelpunten van Tadic en één van Promes. Door de overwinning blijft Ajax de nummer 1 in de eredivisie... dankzij een beter doelsaldo dan AZ. Eerder vanavond won AZ op simpele wijze met 4-0 van ADO Den Haag. De Alkmaarders stonden na 19 minuten al met 2-0 voor. Verder won Vitesse van FC Twente met 1-0 en FC Emmen VVV eindigde in 3-0. Het weer nog, het is bewolkt, maar wel droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 6 graden. Morgen trekt er... Ik heb diabetes type 1.